Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een jeugdzorgorganisatie in Groningen en Drenthe is zoveel mis... dat de boel beter kan worden opgedoekt. Dat staat in een onderzoek dat onder meer terecht is gekomen bij Dagblad van het Noorden. Volgens deze verslaggever is de onderzoeker behoorlijk streng. Hij sprak met ouders, artsen en psychologen... die zeggen dat er van alles mis is bij Jeugdbescherming Noord. Dat eh, ouders onder druk gezet worden... dat er ehm, eh, eh, gedreigd wordt met uithuisplaatsingen... dat er onwaarheden in dossiers verschijnen. En ehm, hij zegt eigenlijk zegt hij van... de organisatie is niet bezig met die kinderen beschermen, maar met zichzelf. Hij denkt daarom niet dat het echt zal verbeteren. Het is beter om ermee te stoppen... en de jeugdzorg in Groningen en Drenthe op een andere manier te regelen, zegt hij. Eerder kreeg de organisatie ook al op zijn kop van de inspectie. De vuilnisbelt op Bonaire moet zo snel mogelijk dicht. Dat vindt de nationale ombudsman. Hij was er pas en noemt de situatie onhoudbaar... vanwege de giftige stoffen waar omwonenden al jaren in zitten. Nou ja, een ongelooflijke hoeveelheid vuil. Ehm, alles wordt daar gestort, alles door elkaar. Eh, men doet nog wel zijn best om te scheiden... maar eigenlijk doordat er 60 jaar lang illegaal is gestort... is het een, een onaanvaardbare hoeveelheid vreselijke troep geworden... gevaarlijk voor de mensen die daar wonen. Dat heb ik gezien. De vuilnisbelt is de enige plek op Bonaire waar afval gestort wordt. Mensen die in de buurt wonen worden ziek... en zeggen dat ze hun huis amper uitdurven. De Tweede Kamer praat vandaag over wat er moet gebeuren. De belangrijkste verdachte in de zaak van het verdwenen Britse meisje Madeleine McCann is er helemaal klaar mee. Hij wil met rust gelaten worden en zijn leven terug, zegt hij in een interview met Britse media. De Duitser van 49 zat jarenlang vast in een andere zaak. Hij heeft zijn straf bijna uitgezeten en is vrijgelaten, maar zo voelt het niet. Actually, I'm not feeling free. I still have this anger track. En mhm. And I'm followed by police around 24-7. Mhm. I'm not feeling Hij moet een enkelband dragen, zijn adres lekte uit... en hij wordt lastiggevallen door de media, zegt hij. Hij vindt dat dat de schuld is van de Duitse aanklager... en wil dat die hem helpt. Het weer nog in het noordoosten, eerst nog dichte mist. Als die eenmaal is opgetrokken, een beetje van alles wat vandaag. Wolken met kans op een enkele bui, maar ook weer veel zon... bij maximaal 16 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden West en Muiden staat 5 kilometer file. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra ook op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Amsterdam Zuidoost en Knopen Amstel in 4 kilometer file. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 2 kilometer file. Op de A10 Koenplein richting Knopen Amstel 3 kilometer file bij Watergaas meer door de werkzaamheden. Eh, tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid richting Knopen Amstel 7 kilometer langzaam rijden...